Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Slecht nieuws voor de Belgen. Lange tijd ging het daar best oké met de coronabesmettingen, maar nu niet meer. En dus gaat daar weer een hele hoop dicht. Niet-essentiële winkels mogen alleen nog op afspraak mensen binnenlaten. Kappers moeten dicht en de meeste scholen, zegt de premier. Vanaf maandag is er geen contactonderwijs meer in het lager, in het secundair en in het hoger onderwijs. De kleuterscholen die blijven wel open. In de Belgische politiek noemen ze het een paaspauze, een korte lockdown van vier weken om de stijgingen door de Britse variant de kop in te drukken. In Duitsland gaan strenge, strenge coronaregels juist niet door. Ook daar gaat het niet goed met de besmettingscijfers. Bondskanselier Merkel besloot daarom dat de lockdown wordt verlengd en dat rond Pasen bijna alle winkels dicht blijven. Er kwam zoveel kritiek op dat Merkel de boel toch niet op slot gooit. Bij de avondklokrellen in Eindhoven twee maanden geleden is voor zo'n 670.000 euro aan schade aangericht, zegt het Openbaar Ministerie. Het gaat dan onder meer om kapotgetrapte prullenbakken en beveiligingscamera's, maar ook om de schade aan een geplunderde supermarkt. Het OM hoopt alle schade te kunnen verhalen op de daders. Het CBR wil maatregelen nemen om de lange wachtlijsten weg te werken. Door corona gingen duizenden examens de afgelopen maanden niet door en je moet nu soms meer dan vier maanden wachten tot je kunt afrijden. Dat moet snel veranderen, zegt het CBR. Wij gaan overwerken met de collega's. We gaan extra collega's aantrekken. We gaan mensen die net met pensioen zijn terugkrijgen om examen te gaan doen. Dat gaat helpen. Maar het allerbelangrijkste is dat het slagingspercentage omhoog gaat. En daar heb ik de rijschoolbranche voor nodig. Want ze zien te vaak leerlingen voorbij komen die nog lang niet klaar zijn om af te rijden. Als al deze maatregelen niet helpen, dan wil het CBR de minimumleeftijd waarop je examen mag doen tijdelijk verhogen van 17 naar 18 jaar. Het weer. Eerst nog volop zon, maar vanmiddag neemt de bewolking toe. Het is tussen de 11 en de 16 graden.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 De uitgelopen werkzaamheden zijn eh, afgerond. Maar op de A7 van de afsluitdijk naar Zaanstad heb je inmiddels wel een half uur vertraging door een kapotte vrachtwagen tussen Wochnum en Horen. Het rijdt langzaam over 5 kilometer. De rechterrijstrook is dicht.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 love. your door with my heart in my hand. I didn't dare to knock, oh, I hope you understand. I went back to my ship and I called you on your phone. Is there some things that I deserve to know?